Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Turkse stad Antalya is na de landing de motor van een Russisch passagiersvliegtuig in brand gevlogen. Alle passagiers en bemanningsleden konden veilig het toestel verlaten. Het vuur is door de luchthavenbrandweer geblust. Het vliegtuig was afkomstig uit Sochi, een Russische badplaats aan de Zwarte Zee. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Russische leger heeft in Oekraïne enkele honderden huurlingen uit Jemen ingezet. In de Britse krant Financial Times zeggen jemenitische huurlingen dat ze door Rusland zijn misleid. Ze dachten dat ze voor een hoog salaris in Rusland in de beveiligingssector gingen werken... of in een fabriek voor drones. Maar in plaats daarvan werden ze naar het front gestuurd. Een groot aantal van de huurlingen zou intussen dood zijn. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum nee gezegd tegen de uitbreiding van zes stukken snelweg en de bouw van enkele tunnels. 53 stemde tegen. De Zwitserse Groenen zijn blij en spreken van een historische wending. Volgens de Milieupartij heeft de bevolking duidelijk zijn afkeuring laten blijken van het oude beleid... waarin het draait om het aanleggen van steeds meer wegen. De Nationaal-Conservatieve Volkspartij SVP is ontstemd... en verwacht dat de Zwitserse automobilist nog meer uren in de file komt te staan... nu er een streep gaat door het miljardenproject. In zijn woning in Parijs is de Zuid-Afrikaanse schrijver, dichter, schilder en anti-apartheidsactivist Breiten Breitenbach overleden. Een van zijn bekendste boeken is De ware bekentenissen van een witte terrorist. Dat gaat over de jaren dat Breitenbach in een Zuid-Afrikaanse gevangenis zat, vaak in eenzame opsluiting. Breiten Breitenbach was 85 jaar. Het weer, vannacht geleidelijk meer bewolking met in het westen wat regen.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 So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it.